Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De patiëntveiligheid staat onder druk doordat ziekenhuizen vaak geen medische gegevens digitaal kunnen uitwisselen. Er worden verschillende systemen gebruikt, soms zelfs binnen één ziekenhuis, waardoor artsen niet bij patiëntgegevens kunnen komen. In een rondvraag van de beroepsorganisatie van medisch specialisten zegt 4 op de 5 artsen dat de patiëntveiligheid hierdoor onder druk staat, vooral in acute situaties. Zo is er kans op medische fouten, verkeerde medicatie, tijdverlies, geldverspilling, papieren rompslomp en ergernis bij patiënten. Minister Bruins werkt aan een wetsvoorstel om de uitwisseling vanaf 2021 te verbeteren. De VS heeft Nederland tientallen keren aangeboden om te helpen bij het terughalen van Nederlandse Syriëgangers. Dat meldt NRC op basis van diplomatieke documenten. Nederland wees het aanbod steeds af... tot frustratie van de Amerikaanse ambassadeur. Die zou erover ook hebben geklaagd. Vrijdag zeiden de ministers Blok en Grapperhaus in antwoord op Kamervragen... dat ze een Amerikaans aanbod hadden afgeslagen... omdat het terughalen van Syriëgangers allerlei risico's met zich meebrengt. Eerder had de rechtbank bepaald dat Nederland zich moet inspannen... om deze mensen op te halen. Iran is klaar voor een volwaardige oorlog met de VS, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Een Iraanse commandant zei dat Iraanse raketten Amerikaanse doelen kunnen bereiken. De spanning tussen Iran en de VS is opgelopen door de droneaanval gisteren op een Saoedische olieinstallatie. Volgens Amerika zit Iran daarachter. Iran ontkent dat en noemt die beschuldiging blind en zinloos. Sergio Garcia heeft de 100ste editie van de KLM Open gewonnen. De Spanjaard kwam tot een eindscore van 18 onder par. Hij bleef de Deense golfer Nicolai Heugaard met een slag voor. Het is voor Garcia de 16e toernooizegen op de Europese golftour. Het weer. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe met mogelijk een spat regen. Vannacht en morgen overdag trekt een regengebied over... maar in het noordoosten en zuiden blijft het grotendeels droog. Het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik wens je weer ontzettend veel luisterplezier. 15 nummers op, maar slechts 12 haalden het album, waaronder Heaven is a Honky Tonk en Old Soul. kindness we cannot repay to them. is a jukebox that always plays and a lonesome heart.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 Ze wordt vrijwel altijd geroemd om haar broeierige Americana sound. En ook dit nieuwe album Gypsy vormt hier geen uitzondering op. Met These Blues neemt ze ons mee naar het gevoel dat Hank Williams ons ook kon geven. op door een fraaie combinatie van gitaar, pedalsteel en synthesizer. That Mountain van Vince Gill is uitgebracht in 1995 als de zesde single van zijn album When Love Finds You. Vince schreef de song na de dood van de countryster Keith Whitley, die stierf in 1989. Vince maakte het nummer pas een paar jaar later af na de dood van zijn oudere broer Bob in 1993, die overleed aan een hartaanval. Dankzij deze song veroverde Vince diverse awards. De original van deze week. voice Happy Sally is een vierkoppige honky-tonk band uit Centraal Pennsylvania. Invloeden variëren van Merle Haggard, Buck Owens tot Ernest Tubb, Doc Watson en Junior Brown. Ze behouden het old school gevoel in de Bakersfield traditie met vleugjes Americana en blues. Bonnie and Clyde is terug te vinden op het debuutalbum van Happy Sally. Crossroads met de act van de maand. Loving Blind is geschreven en opgenomen door Clint Black. Het werd uitgebracht in 1991 als de tweede single van zijn album Put Yourself in My Shoes. Het was zijn zevende single en het werd zijn vijfde nummer 1 hit. Crossroads, nummer 1 country hit. Will I sit here all alone? No one's gonna do me wrong tonight. It seems I've been through it all, and there's no one I could call to get it right. And everywhere I go, everyone seems so sure of where they're going. Well, I don't know what I need since I've been freed. I'm a horse without a rider. And there's no one left to take the lead. And I've been loving blind, loving every heart I could call Washington's Steelhorse Swing is een band uit Colorado die western swing combineert met rodeo en cowboy klassiekers en een muzikale erfenis brengt die tijdloos is. Invloeden van Bob Wills en Hank Thompson met de scheutje Chris Ledoux geeft deze dansmuziek een nostalgisch gevoel terwijl het lekker fris klinkt met originele nummers, waaronder Little Bit of Texas. some alcohol or talk tall glass of sweet tea. And take a nap in the middle of the day, y'all, with my baby next to me. I'll keep my boots and jeans on wherever I might be, cause I know wherever I go, I'll take a little bit of Texas back with me. like rodeos and country shows, watch NASCAR on TV. How about them cowboys? Yeah, those spurs, they can't be beat. I'll keep my boots and jeans on with the girls down at the beach. Cause I know wherever I go, I'll take a little bit of Texas back with me. I'll take a little Texas. When I go to Tennessee, I'll need a little bit of Texas to get to where I want to be. With a little bit of Texas, oh, no one better mess with me. Cause I know wherever I go, I'll take a little bit of Texas back with me. I like pretty girls and those with curls. Can you swing, little hottie? Let's see. You can spend all night at the dance hall till the sun comes up with me. I'll keep my boots and jeans on. When I get to heaven, you'll see. Cause I know wherever I go, I'll take a little bit of Texas back with me. It takes a little bit of Texas to walk that New York beat, I'll need a little bit of Texas. To claim those LA streets with a little bit of Texas. No one better mess with me, cause I know wherever I go, I'll take a little bit of Texas back with me. Texas, y'all. With a little bit of Texas, no one better mess with me, cause I know that wherever I go, I'll take a little bit of Texas back with me. Uh-huh. Cause I know wherever I go, I'll take a little bit of Texas back with me. in Holland. Hive is een vijfpersoonsband met Klaas Waal als thuishaven. De leden van de band zijn afkomstig uit Brabant en de Hoekse Waard. Op het debuutalbum staat ook een cover van Driving My Life Away. geven een gevoel van herkenbaarheid, hoewel ze op een eigen manier gespeeld en gezongen worden. Beehive brengt een gevarieerd repertoire waardoor de luisteraar positief verrast wordt. Met Tulsa Time en Just an Illusion staan er nog twee songs scherp. Je country uit eigen land. Rob Crosby is een succesvolle songwriter met tal van hits die hij geschreven heeft voor anderen. Hij schroomt niet om zelf voor het voetlicht te treden. In dit geval met Carl Perkins, waarmee hij een Mile Out of Memphis opnam. Crossroads, Crossroads. Country Flashback. told she was leaving. I told her I'd be fine. I guess I never thought she'd make it to that city limit sign. I waited 20 minutes, thinking she'd come running back. But this fool got fooled Still out there making tracks. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. I must have lost my senses to let that little girl leave me behind. Oh, I wish that I could stop her, but I know that it's too late. Her mind heading down that interstate. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Yeah. headaches and heartaches till she had had enough. She laid the cards on the table that's when she called my bluff. You know I never should have gambled, but I couldn't stand to lose. And now I know why they call me my senses let that little girl leave me behind. Oh, I wish that I could stop her, but I know that it's too late. Her mind's made up, she's headed down an interstate. She just a mile out of Memphis, and I'm already out it's too late. Her mind's made up, she's headed down that interstate. She just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. She's gone this time. She just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Slow me down, zingt Scooter Lee me toe. Niets daarvan, ik ga zo meteen gewoon nog een uur door. Zometeen nog een uur country.